Yo, Brain Power is uh, terug. Power, de gast die al jaren floot. Dit is de joint hour, alsof een bejaarde bloot. Mijn rijm voor de schat die is veel te vaak veel te groot. Dus ik moet voor raps flowen, anders krijg ik een waterhoofd vertellen, mijn charme is aardig groot. Charismatische dames geven zich aardig bloot. Hoe il de plaat ook, ben nimmer in ademnood. Rap en verzet bergen, want iedereen praat een hoop. Een zak die muziek maakt, vandaar dat je platen kloot. Mensen lullen slap de wereld gaat op in rook. Sta maar lekker stil en dan stoot je vaak je hoofd. En ik ben nog tegenstrijdiger dan gratis te koop. Luister dan, luister dan. De nieuwe van Braintje, is er maar eentje. Luister dan, luister dan. Je zult ervan smullen, dus laat ze maar lukken. eentje, soms is er maar eentje. Luister dan, luister dan, je zult ervan smullen, dus luister maar lullen. Rap natuurlijker dan een kind dat met Lego speelt. I'm mijn eigen woorden totdat het mijn ego streelt. een flappen, die kredieten weer vreed verspeeld. Met visies als televisies, mijn inzicht is mega eel. Maar wacht even, kill, je spreekt jezelf tegen. Ja, weet ik veel, ben gewend mezelf te bellen totdat er geen een meer wil. Nog Jan, nog Breinstein, of de brainer die dan weer wil. Speel gelijkbaar over die drie, zijn allemaal eveneel. Wil afvallen, eten veel, moet lens maar neem een bril. Heb een integere veel. met dit schiet schizofrene verschil. Dat ik al ligt dan lazy, totdat ik weer zeker rail. Til overal te zwaar om tot 80 één verdeeld. Steeds weer een jinx tot onvergetelijk veel. En ik ben zo vaak een sigaar, mijn mic heeft een heze keel. Meestelijk ill, joints rook ik vreselijk veel. Vergeleken mijn ademhaling klinkt door Vader nog chill. Luister dan. ze Hey yo, ik volg mijn eigen regels, hoe ook in de groep verteld. Kopstoten, journalisten, dan interview ik mezelf. Pak dingen interessant dus dan boei ik mezelf. Fijne meiden voelen zich blij, dus kom op stoer met jezelf. Die lekkere vibe van gemak, ja. Voel je jezelf, comfortabel gebabbel, lyrical. Douche, wel, heilige galas verbaald. Dus ja, ik koester hem zelf. Met een pool, no-how, noem het de hemzelf. Vriend en fijn voelt de vonk en denk, nou moeten we wel. Zie je me weer als mijn manager, word ik boeia vanzelf. Voor Stijn, blijf fijn en jij vermoedt en kijk nou man, je wil me dissen, maar op boen aan jezelf. En ben je overwerkt, dan kom je niet meer toe aan jezelf. Doe eens iets goed voor jezelf, dan geef eens toe aan jezelf. En luister dan naar hoe ik hoef en voel je koeler vanzelf. Dit zo besmettelijk, zelfs kloppers die het hoesten vanzelf. Luister dan, luister dan. De nieuwe van branches, is er maar eentje. Luister dan, luister dan. Je zult ervan smullen, dus laat ze maar lullen. Luister dan, luister dan. lullen. Luister dan, luister dan. De nieuwe van Braintje, zo is er maar eentje. Luister dan, luister dan. Je zult van smullen, dus laat ze maar lullen. Luister dan, luister dan. De nieuwe van Braintje, zo is er maar eentje. Luister dan, luister dan. Je zult van smullen, dus laat ze maar lullen.